Waar hij naartoe zou zijn gegaan is niet bekend. De Syrische premier Jalali zegt dat hij bereid is de macht over te dragen. Hij is niet gevlucht. Hij roept op tot een vreedzame transitie. De rebellen wisten een paar uur eerder al de stad Homs volledig in te nemen. Op beelden is te zien dat de inwoners feest vieren in het centrum van Damascus. Nu Assad zou zijn vertrokken. Militairen van het Syrische leger gaven de hoofdstad zonder veel strijd op. De leider van de grootste Syrische oppositiegroep in het buitenland... zegt dat een donkere periode in de geschiedenis van Syrië nu voorbij is. Reddingswerkers hebben de hele nacht doorgezocht naar vermisten... na de explosies in een portiekflat in Den Haag. Volgens de veiligheidsregio is er misschien niemand meer onder het puin... maar het kan ook zijn dat we nog wel iemand vinden, zegt een woordvoerder. Het dodental staat een dag na de explosies op vijf. Vier mensen zijn gewond, van wie er twee slecht aan toe zijn. In het Verenigd Koninkrijk zijn twee mannen om het leven gekomen door storm Dara. In beide gevallen viel een boom op hun auto. De storm veroorzaakt veel wind. Aan de zuidkust van Engeland werden windstoten gemeten van meer dan 150 km per uur. Honderdduizenden mensen in het Verenigd Koninkrijk en Ierland zitten nog zonder stroom. Het hoogtepunt van Dara is daar inmiddels voorbij. In Helmond is een explosie geweest bij een Disney-winkel. Aan de voorkant van de winkel is grote schade. Een aantal Disney-attributen is uit de etalage geblazen. Wat de explosie heeft veroorzaakt is niet duidelijk. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de explosie in Helmond. Het weer verspreid over het land valt wat regen of motregen. Het is een graad of 5. Vanmiddag is het tijdelijk droger. Het blijft bewolkt bij maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in Noord-Holland en die staat op de A10 Noord bij Amsterdam. Tussen afrit Watergraasmeer en Zeeburg is een ongeluk gebeurd. De afrit en twee rijstokers zijn daar dicht.